Een voorspoedige start. Waterbalgemoed met het nws Journaal. In dienst mag de naam van een tipgever over zwartspaarders geheim houden. De Hoge Raad zegt ook dat de belastingaanslagen op basis van de tips geldig blijven. De VJ had van de anonieme tipgever een lijst gekregen... met namen van mensen die in Luxemburg spaargeld hadden staan... maar dat niet bij de Belastingdienst opgaven. Zwartspaarders eisten dat de naam van de tipgever bekend zou worden gemaakt. Gemeenten mogen zelf bepalen of ze milieuzones instellen om oude auto's uit het centrum te weren. Dat zegt minister Schultz in reactie op de Tweede Kamer. Die wil dat het kabinet gemeenten verbiedt zo'n zone in te stellen. Schultz zegt er wel bij dat ze persoonlijk geen voorstander is van de milieuzones. Volgens haar zijn er slimmere oplossingen te bedenken om vervuilende auto's uit woongebieden te weren. Frankrijk verplicht modern een gezondheidsverklaring van de huisarts aan hun opdrachtgever te geven. Zo wil het land een einde maken aan de soms ongezond dunne fotomodellen en mannequins... die ook anderen zouden aanzetten tot extreem afvallen. In de medische verklaring moet de huisarts vastleggen dat het model gezond is. Een vaccin tegen het MERS-virus is een stap dichterbij gekomen... dankzij onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Samen met Spaanse en Duitse onderzoekers vonden ze een manier om kamelen minder besmettelijk te maken voor de luchtweginfectie. Dat is een belangrijke stap omdat mensen vaak worden besmet door contact met de dieren. Wereldwijd raakten 1600 mensen besmet met, met MERS. Luxemburg heeft het voorzitterschap van de Europese Unie overgedragen aan Nederland. Officieel wordt Nederland pas op 1 januari de nieuwe voorzitter. Maar omdat premier Rutte nu in Brussel is, wordt de overdrachtsceremonie vandaag al gehouden. Het Nederlandse voorzitterschap loopt tot 1 juli. Nederland is voor de twaalfde keer voorzitter van de Europese Unie. Het weer droog en vanuit het westen wat zon. Het wordt een graad of 12. Morgen en zondag wisselend bewolkt en meestal droog.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 Tuurlijk doet hij het. Hallo, goedemiddag dames en heren. Welkom op de ijsbaan in Zandvoort. Welkom bij ZFM Lunch, uw lokale radiostation. En we zijn er helemaal. Ben je er ook? Eh, bijna. Ja, je bent er. Geweldig. Je was even aan het met de microfoon. Ja. nou ja, de, oh, de box een beetje bijdraaien, maar er geen last van. <laughs> dat is eh, heel simpel. Ja, zet ze maar in weg, dan uh, gewoon het terug. Zo, eh, er wordt lekker geschaatst hier. En het is lekker druk met kindertjes en zo. heel leuk echt en gezellig. heel gezellig uit. Hè? techniek is in handen van, van Jonas. Goedemiddag Jonas. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Ik ben er altijd. ja, gezellig. Maurice Mulder is er ook, maar daar hebben we het maar niet over. Waarom niet? Ik ben er gewoon hoor. Maurice is er ook, die gaat straks... Eh, Vier uur lang gaat die uh, radio maken hier. En dat is zelfs de laatste top 40 als het goed is van dit jaar. Ik heb even zitten rekenen. De volgende oh. week is het kerst. Ja. Dan is het uh, nieuwjaarsdag. Of ben ik er niet. Dus de laatste top 40 van dit jaar. Straks om 2 uur. Dus tot 6 uur. Het is een extra feestje. Tot 6 uur. Eh, ik denk dat deze wel een beetje zacht staat ten opzichte van die andere. Maar dat maakt me niet uit hoor. Ja, dat gaat helemaal goed. We gaan een plaatje draaien. Ik heb een hele mooie van eh, Hozier. Jackie en Wilson. Hier komt-ie. Hozier. En eh, het geweldige geluid eh, Jackie en Wilson. Zijn nieuwe single. Staat hij in de Eurobreakdown? Nee, hij staat niet in de Eurobreak. Hij staat nog niet in de Nee, nee, nee, nog oh. niet. Ik denk dat hij te nieuw is daarvoor. Oké, dus dat, dat verklap je al. En dan zeg jij altijd dat ik oude muziek draai. Ja, nee, dat is waar, dat is waar. Ik ja. moet toegeven, je doet het te goed, Ruud. We gaan eh, door met Band-Aid, dames en heren. Prachtige plaat. Mag Beetje in de kerstsfeer. He? Je mag ook meezingen. meezingen. Vinden we allemaal goed. Do They Know It's Christmas, de 1984 versie. time Ja, en dat eh, was een eh, klein eh, computerprobleempje, maar dat is geen probleem. Wat zeg je? Het is weer vrijdag, hè? Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. <laughs> We zijn als een gek aan het zoeken wat er nu eigenlijk gebeurt. Nou, ik denk dat de computer even een... Moet kunnen, hè? Kleine storing heeft, maar dat maakt niet uit. Het maar weer dat het live is, hè? Ja, gelukkig wel. Het is weer wel. bewijs geleverd. Ja, Daarvoor houden we van live muziek. <laughs> En dan eh, had ik hem nog niet zo ver ingesteld. Ah, de computer van Ruud die start gewoon spontaan opnieuw op. Dat oh, dat is ook handig. Nou. Hé, hey, maar we zitten hier live op de ijsbaan hier in eh, <laughs> Zandvoort. De ijsbaan eh, Winter Wonderland die, staat hier ja, best wel een lange tijd. Hij is vorige week geopend. En ehm, deze week ja, staan we dus vandaag tot 9 uur vanavond live hier. En dit is CFM Zandvoort Lunch. En wat gaat er allemaal nog verder in het lunchprogramma gebeuren? Eh, <laughs> nou, we hebben natuurlijk straks onze actie, hè? Eh, onze loterij. Lekker in Zandvoort. Lekker in Zandvoort, dat hebben we straks. Ja. En eh, er zal het systeem weer gaan draaien tenminste. En, uh, <laughs> ik, heb een muziekje voor je hoor. Nou, lekker. Draai maar een lekker muziekje dan.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 nou ja, dit is ook normaal. dit is zeker. Wat was dit? Het was, Jamie Lawson, wasn't expecting that. Oh, je verwachtte het dus niet. Nee, nee, nee. nee ik verwachtte, het, verwachtte het wel dat, die computer uitviel. Ja, dat wist ik ook niet. Mooi, lastig natuurlijk. hey, we hebben natuurlijk straks om half één en half twee gewoon het regio nieuws. Gelezen door onze Toetje Kraaiensteen met een N. En... <laughs> Verder is de, hebben we... Ja, dat zei ik speciaal om die ah. dame om op het gemeentehuis te pesten. En ah. die luistert waarschijnlijk. Dus dat, eh, ja, vast is leuk om eh, een beetje te treiteren. Hè? Dat ja, vinden we leuk. Houden wij van. Af en toe gewoon een beetje pesten. Kijk, zo Goed. CFM Zandvoort, dames en heren, live op de ijsbaan. En... Ehm, eh, wat is je volgende plaat, Maurice? Want ehm, mijne doet het nog niet. Die nee, die van mij wel gelukkig. Sigala. Sigala. Ken je die? Nee, ik ken het niet. Volgens mij wel als je eruit Sigala is er af. Hij staat ook in de Euro Breakdown dat zo direct tussen 2 en 6 gepresenteerd gaat worden. Hier live vanaf de ijsbaan in Zandvoort. Maar je luistert nu naar uh, eh, ZFM eh, Lunch met Ruud Jansen en Toet. Yo! Muzikale was dat met eh, Easy Love hier eh, vanaf de ijsbaan in ja, Zandvoort. van de Jackson 5, hè? Ja, klopt. Het is een uh, eh, bootlegje ervan eigenlijk. ja, ze hebben gewoon ABC van de Jackson 5 gejat. Maar als je dan luistert naar de teksten, sing a simple melody. Ja. ABC. ABC. En volgens mij zaten de kinderen op de ijsbaan ondertussen ook best wel mee te zingen met die plaat gelukkig. Ja, ze waren nou vooral ontzettend hard aan het vallen, zag ik net. Ja, Mijn zo? hemel. Nou, dat maakt niet uit. Oeh, dat was wel eentje die echt zo op het lekker plat op zijn stuitje. Ja, ja. Nou ja, oké. Ik heb, nog, eh, ja, eh, eh, heb je nog een leuke kerstplaat? Of, Ik heb geen kerstplaat. Je hebt geen kerstplaat? <laughs> nou. Nee. Nou, doe dan maar wat anders. Kan ons wat schelen. Ga je zelf zingen? We gaan gewoon gaan we zelf zingen. Stille Juist. Gelukkig kan ik jouw microfoon dicht doen. De volgende plaat is... Charlie Pat samen met... nee, Marvin Gaye samen met Megan Trainer. Ja, ja. Die ken je wel, hè? Ja, die ken ik. keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell. it on Charlie Pat samen met uh, Megan Trainer. Marvin Gaye. je maakt wel overuren zo, hè? Ja, ik maak zeker weten overuren zo. kan ik niet gewoon van 12 tot 6? Eh? Ja. <laughs> oh ja, gaan wij naar huis, kan ook Krijg je extra waardering. Ja. Krijg je extra waardering. Maar eh, ik hoop dat alle systemen het straks weer gaan doen. Dan, kom, dan, dan wordt het wel even anders. Maar hoop ik tenminste dat het anders wordt. Ja, over vijf minuten. Is het half? Ja. ja. En dan moeten we het nieuws gaan ja, lezen. En nou ik ben niet afhankelijk van de computers. Hè. Ik heb het gewoon ouderwets op een pampiertje. Doe maar. Dus bij mij gaat het sowieso lukken. Oké. Nou, dat is al heel wat. dat <laughs> eh, zo gaat lukken. Zandvoort Lunst. U luistert naar ZFM Zandvoort op de 106.9 in de ether. 104.5 in op de kabel natuurlijk in Zandvoort. En u kunt ons ook luisteren via www.cfm een streepje live.nl. En uh, dan kunt u radio komen kijken.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 Ja, ja, ja, doe jij dat maar even. kun je goed. ik hou van gaatjes en ik hou van draadjes. <laughs> Hè? Hij kan. Oké. Als het goed is, werkt het weer. En alles, doet we... het, alles doet het, alles doet het. Tuurlijk. Maar uh, nou nog zien dat ik het kan zien ook. <laughs> Wel handig, als ik het ook nog kan zien. Een paar kleine technische probleempjes. Dat krijg je dat als je de oh eerste keer na eh, vier vijf jaar... We gaan een liedje draaien van eh, Jack and the Weatherman. En dat is een heel mooi liedje. En dat heet Brother. Ik eh, hoor nog niks. Heb je hem al aangezet, meneer Jansen? Het gaat ook geweldig, hè, hier. Ja, een paar kleine technische storingen, maar dat moet kunnen. <laughs> Moet ik anders maar even muziekje weer aanzetten? Zal ik anders nieuws even voorlezen vast? Zullen we dat vast gewoon doen? Is dat wat? Ja, maar ik hoor niet zoveel. Kijk maar, hallo. Ja, daar heb je hem. Maar je geluid staat niet zo hard, dat is het weer. You chosen this or has it chosen you? Are you settled here or simply passing through? Do these questions even bother you? Brother, aren't you tired of always swimming up the stream? You make it look much easier than it seems. Only you know what it truly means. My dear brother. can see it the way I do. Can't seem to realize the truth. You made it, and I'm so damn proud of future battles one by one. I've seen you claim your place under the sun. And it's good to see you have your fun. My dear brother. Have you chosen this or has it chosen you? Are you settled here or simply passing through? Just know that I am so damn proud. Ja, dat was een lekker plaatje van uh, Jack en de Weatherman. En uh, dat nummer, dat, dat heet uh, Brother. Mooi plaatje trouwens. Lekker plaatje. En we gaan naar het regionieuws. nieuws dat de computer het niet doet, hebben we niet de jingle. Maar eh, dat maakt ons niet uit. We eh, doen het gewoon. Ook zonder eh, jing, jing, jing, jingle. Nou, ga je gang, Toet. Lees maar voor. Ja, tot 10 graden Celsius is het heel goed schaatsen hier op het ijsbaantje bij het Raadhuis. Maar de huidige warme winter doet het dieselgebruik geen goed. Alweer voor het zesde jaar op rij ligt er een ijsschaatsbaantje in het centrum waar grif gebruik van wordt gemaakt. Er stond hier zelfs een rij voor onze tafel langs. Het gaat eh, ons om het kinderplezier, vertelt de ijsmeester Leo Miezebeek van Stichting Winterwonderland Zandvoort. De baan opent na schooltijd en in het weekenden. Op veel momenten is het echt afgeladen, zegt Miezebeek, die ook schaduwraadslid is voor de GWZ. Automobilisten die willen parkeren aan het Bloemendaalse strand betalen vanaf volgend jaar een zomer- of een wintertarief voor een parkeerplaats. De gemeente volgt daarmee het voorbeeld van ons eigen Zandvoort, dat al langer een goedkoper parkeertarief heeft in de wintermaanden. De gemeente verlaagt het wintertarief van 2,30 euro naar 1 euro. In de zomermaanden gaat het tarief juist omhoog van 2,30 naar 2,50 om de gederfde inkomsten uit de wintermaanden goed te maken. Het goedkope tarief gaat gelden vanaf 1 november tot en met 28 februari. Vorig jaar zou het parkeertarief eigenlijk al omhoog zijn gegaan naar 2,40 euro. Maar toen ging dat niet door vanwege de aanpassing van de parkeerautomaten. De politie heeft afgelopen woensdag drie hemkwekerijen ontmanteld in een woning in Zandvoort boven een, woon, een woning is boven een restaurant aan de Kerkstraat. Een anonieme tip bracht de dienders op het spoor van een kwekerij op de eerste etage. Die leidde tot een nog grotere vangst. Want de politie kreeg argwaan toen zij op de tweede etage gesloten deuren aantrof. Nadat deze geopend waren bleken hier nog twee kwekerijen te zijn. In totaal werden er 205 hennepplanten geteld. En er werden ook de benodigdheden zoals schaartjes, eh, oude aarde, lampen en ventilatoren in beslag genomen. Omdat er sprake is van diefstal eh, van elektriciteit in het energiebedrijf ter plaatse gekomen voor nader onderzoek. Een gespecialiseerd bedrijf heeft later op de avond de planten vernietigd en is de kwekerij volledig ontmanteld. Het is de warmste 17 december ooit. Het was gisteren rond 11 uur in de beeld 13,6 graden gemeten. En dat is echt een record. Het vorige record dateert uit 1989 en toen was het 13,5 graden. Vandaag loopt het kwik nog verder op naar 15. En dat komt in de buurt van de warmste decemberdag ooit. 15,3 graden is toen gemeten in 1977. Volgens Weer Online zijn nog steeds meer warmterecords in de maak. Zo wordt deze december mogelijk de warmste decembermaand ooit. De temperatuurmetingen in Nederland zijn begonnen in 1901. En nu willen we toch over het weer hebben, gaan we gewoon naar de weerbericht. Vrijdag nemen de regenkansen af en is er nog wel wat motregen mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt en de maxima komen uit op zo'n 11 tot 12 graden. De zuidwestenwind is wederom matig, aan zee en op het IJssel en Markenmeer vrij krachtig. Tijdens het weekend zijn de neerslagkansen klein en met temperaturen ongeveer rond de 13 graden duurt het zachte winterweer voort. Na het weekend wordt een grote regen en kansen en aanhoudend zacht. En dat was hem. En dan gaan we een plaatje draaien. Dankjewel Toet voor het nieuws. En we draaien een plaat en die heet Thank God It's Christmas van Queen. This is Christmas. was dat, oftewel Sanne Hans. En dan eh, dat nummer dat heet uh, Being Alone with Christmas. Nou, we zijn hier normaal niet alleen. Sterker nog, we hebben een heleboel mensen hier hoor. En het is heel gezellig hier bij de... Het is hier heel gezellig, wou ik zeggen. Staat er weer een erheen te mekkeren. Ja, sorry. Dat is altijd hetzelfde. Ik kan mijn mond nooit houden. Hè? Nee, je kan nog nooit je mond houden. Nou, eh, we hebben helaas niet de tune van Lekker in Zandvoort. Want die rotcomputer wil niet. Maar dat Lekker maakt dan weer... in Zandvoort. Hè? Lekker in Zandvoort. Zo lekker, lekker, lekker. Dat was hem geloof ik. Ja, kijk, ah, doe het gewoon zelf, bij. <laughs> maar ja, het zal zielig. Maar, maar goed, eh, wat ga je vertellen? Ja, uh, Want jij hebt die actie weer bedacht natuurlijk. Ja, ja. Eh, de, de, ondernemer die staat hier inmiddels tegenover ons. Marcel, welkom. Ja, goeiedag. Welkom. Ja, het is een beetje daar hè, in de microfoon te kletsen. Maar anders kunnen ze lekker dichtbij. Gewoon, lekker dichtbij. Gewoon weer goed. Ehm, ja, wie kent hem bijna niet zou ik zeggen. Maar Marcel, stel je nog even voor en ehm, eh, vertel even over jouw heerlijke zaak. Ja, nou ja, eh, mijn naam is Marcel Horneman. Ik heb hier een slagerij, eh, voor de meesten misschien wel bekend, naast Albert Heijn, midden in het centrum. Ja, inmiddels al 26 jaar zit ik hier. 26 jaar al, joh? 26 jaar, ja. ja. Leuk, <laughs> leuk, ja, leuk. En ja, wat verkopen we? Lekker vers vlees. Nog eerlijk vlees, gewoon zoals het hoort. En puur ambachtelijk. ja. Eh, ja maak een hoop zelf. Ik wilde, dat wilde ik inderdaad wel vragen. Zo van, ehm, je ziet veel um, kant-en-klare maaltijden bij jou in de vitrine liggen. Dus 95% eh, is wel huisgemaakt. Echt waar? Ja, ja. je, daar heb je echt wel veel werk aan dus. Nou, dat doet voornamelijk Dominique. En trouwens, iedereen probeert tussendoor te koken. Dus Elian ook. En Jerry kookt. En ja, de mannen nemen meestal het vlees eh, gebeuren voor zich. Dus eh, die maken de haché en de stoofschotels en de konijnenbout. en eh, oh, lekker. Ja, nu is het allemaal tijd voor de, de konijnenbout <laughs> en hazenpeper, stoof, lekker stoofpeertjes, appeltjes met met Lekker speciale voor de kerst. Ja, ja, leuk. hey, ehm, ik kwam vorige week kwam ik bij jou in de winkel. En om je te vragen of je mee wilde werken aan ons eh, programma. Altijd leuk. En je was echt meteen heel enthousiast. Ja, natuurlijk. ja, natuurlijk doen we dat. En je had meteen hele leuke dingen wat je wilde aanbieden. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Ja, nou, zeker in deze periode is het erg leuk om natuurlijk iets eh, met de gourmet te doen. Dus, ja, eh, bij de Likers wordt er geloof ik een schotel gaan we verloten voor vier personen. ja. En eh, waar we de laatste tijd mee bezig geweest zijn op de Black Egg. Buiten te barbecuen met eh, de parmaballen wel bekend inmiddels, denk ik. Ja, daar waren er toch nog wel vragen over hoor. Zo'n parmaballen. Ja, parmaballen. Kan je nog uitleggen wat het precies zijn? Ja, dan maken we een mooi balletje gehakt. Dat kruiden we heel lekker. En daarna gaat er eh, wat parmezaanse kaas doorheen. Heel fijn gesneden parma ham gaat er doorheen. En dan maken we er balletjes van. Dan gaan we ze ontwikkelen met mager gerookt spek. En dan laten we ze langzaam maar eventjes garen op de Black Bastard, de barbecue zeg maar. Ja. De meesten kennen wel de Green Egg, maar dit is dan de zwarte uitvoering, de Black, ba de <laughs> Black Bastard. Eh, en dan als laatste na een minuut of twintig of zo, dan smeren we ze in met uh, Stockyard eh, red raspberry sauce. Oftewel een framboze. nee, framboze saus. Oké, okay, Sorry, die had ik verkeerd onthouden. Ja. ja, gewoon een heerlijk balletje gehakt. En daar geven we er ook vier van weg. Ja, de parmaballen Ja, dus. de parmaballen. Maar dan had je nog iets. Ja. Je nog een derde. Inmiddels verkopen we heel veel soepen en we hebben ik denk iets van 13, 14 Ik wilde alleen proeven zo'n bal gehad, hoor. <laughs> Het sterven is koud hier. Ja. het klinkt ook zo lekker, hè, allemaal. Nou, Ruud, ik ga het water krijg het water van een mijn mondje. ja. <laughs> Maar, eh, dus eh, een liter soep naar keuze doen we ook. Nou, geweldig. Een van onze huisgemaakte soepen. Ja. Leuk. Nou, um, ik had al zitten bekijken. Ehm, ik heb een heel mooie site gevonden waarbij we eh, de likers ehm, kunnen laten loten. Nou, dat is hartstikke leuk daar ga ik eventjes meer handen bij nodig hebben dan dat ik nu heb. Dus ehm, ik stel voor dat we eerst even naar een plaatje gaan luisteren nog, Ruud. En dat ik tijdens het plaatje dat we dan de eerste winnaar gaan trekken. Ah, en goed. dan in de loop van de rest van de uitzending doen we de volgende. Vind je dat wat? Ja, nou ik vind het goed. Nou, helemaal geweldig. Gaan we dat doen, toch? Ik ga een plaatje draaien van twee Zandvoorters. En Marcel, dankjewel tot zover eh, in ieder geval. Leuk heel dat graag je gedaan. Was, Leuk om erbij te zijn. Want je bent zo druk.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 As long as I remember, the warmest time of year was the end of December Going back for Christmas to the place where I felt most at home. I walked down the stairs at nine in the morning to the smell of sweet chocolate and pine.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 Piept een beetje. ja, dan hebben we Jonas weer. Gezellig. Eh, het liedje dat heet eh, Going Back for Christmas. En die kwam vorig jaar uit. En toen hadden wij, hadden wij toevallig lekker de première in, ons, eh, in onze uitzending. We gaan door met Sandra van Nieuwland. Haar nieuwe single. En die heet Truth. The voices that I hear are just a part of me. I find my truth. Sandra van Nieuwland met eh, haar nieuwe single. En dat nummer dat heet eh, Truth. We luisteren nog steeds naar ZFM Lunch, dames en heren, op deze, op deze vrijdag de 18e december. En eh, had je wat? Ja, ik heb de eerste winnaar op de pagina gezet. Je hebt de eerste pagina op de winnaar gezet? Nou, ongeveer, maar dan andersom. De eerste winnaar op de pagina gezet, jawel. Ja, dus ehm, kijk snel op Zandvoort Lunch of zullen we maar gewoon zeggen wie de eerste is? Ja, ik, ik hoor weinig hier. Eh, we kunnen wel iets meer geluid krijgen, want eh, we horen zo weinig over. Nou, we horen alleen weinig hier. Goed, vertel Zullen het. we de eerste winnaar bekendmaken? Ja, ga jij de eerste winnaar maar bekendmaken. Vind het goed. Het is geworden voor de liter soep. Is dat Jan Knotter. Jan Knotter? Ja. Yep. Nou. Dat is de Jan eerste winnaar. Jij hebt 4 eh, liter soep. Nee, hoe was het? 1 liter soep naar keuze. 1 liter soep naar keuze. Yes, bij Marcel op te halen. Nou, de eerste wel je idee meenemen. Ja, wel je idee meenemen, want eh, eh, anders kan iedereen zeggen dat hij Jan Knotter precies. <laughs> en daar gaan we niet vanuit. Jan Knotter, oké. Okay. Straks verderop in uitzending nummer 2 en die okay. nog. En wij gaan verder met Yves Berendsen. Jawel, Droomvrouw.